Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dagelijks leven is de afgelopen maand opnieuw duurder geworden... blijkt uit een eerste berekening van het CBS. In augustus waren de prijzen gemiddeld 2,8 hoger... dan in diezelfde maand vorig jaar. Dat komt onder meer door duurdere energie, zegt economieverslaggever Roland Muller. Daar zit dan eh, nou, bijvoorbeeld benzine of diesel in, maar ook stroom. Maar we zien ook bijvoorbeeld dat de boodschappen, dat, dat die ook nog steeds ja, te maken hebben met hoge prijsstijgingen. 3,7 zijn de prijzen voor boodschappen. En dat zijn dan eh, bijvoorbeeld tabak, dranken en eh, voedingsmiddelen. De inflatie in Nederland ligt nog altijd hoger dan het gemiddelde in de EU. Bij een steekpartij in het centrum van Eindhoven zijn maandagnacht vier mannen gewond geraakt. Volgens Omroep Brabant gaat het om asielzoekers uit Syrië die in een AZC wonen. Ze hadden twee fatbikes bij zich, die zijn gestolen. De daders van de steekpartij in Eindhoven zijn spoorloos. In Amsterdam was vannacht opnieuw een explosie in de straat waar restaurant De Pizzabakkers zit. Het gaat om de derde explosie in vijf dagen in de straat vlakbij Artis volgens AT5. Eerder was het raak bij het pizza restaurant zelf en bij een afhaallocatie van de keten. Na de ontploffing van vannacht brak brand uit en sneuvelden meerdere ramen. Niemand raakte gewond. En een beetje voetballer gaat naar Utrecht om zijn haar te laten doen. Daar zit namelijk de voetbalkapper van Nederland, Simon de Barber. Hij heeft al heel wat sterren in zijn stoel gehad en dat is ook te zien... want de gesigneerde voetbalshirtjes hangen aan de muur. Dat is een Alexander Isak, dat is een hele, hele goede vriend van mij. Savi Simons, en Kenneth Telen. Malo Gusto van Chelsea. Isaac Lacazette, Cherki. Fabian de Keizer. Die eh, staat er nog op belangrijkste. Ronaldo, zeker. Als ik hem knip, dan, eh, dan stop ik hem mee en hang ik hem daarop, de schilderij. Foto dat ik hem heb geknipt en dan... Eh, gaan het ondeuzes in de kluis en dan is het klaar. Een kapper van 22 uit het Zeeuwse Axel had een maand geleden wel al de eer. Hij knipte het hele team van Al inclusief Ronaldo. Dan krijg je het weer nog opnieuw een wisselend dagje. Vanochtend nog wat wolken met af en toe ook een bui.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 We nemen je mee op een muzikale reis vol emoties, verhalen en onvergetelijke melodieën. Ga er lekker voor zitten en laat je verrassen door de veelzijdigheid van de artiesten die muziek tot kunst maken. Carol Emerald combineert vintage jazz met een onweerstaanbare moderne flair. Een Night Like This ademt sfeer en mysterie met een swingend ritme en een verleidelijke speelse stem die uitnodigt tot dansen en dagdromen. De muziek is elegant, nostalgisch en toch fris. Perfect voor luisteraars die houden van jazzy verhalen. En dat was nog maar het begin.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 Chansons als La Bohème en Hier Encore brengen het gevoel van nostalgie en menselijke kwetsbaarheid tot leven, terwijl She zijn universele aantrekkingskracht onderstreept als verteller van intense emoties en elegante liefdesverhalen. Hier encore, j'avais vingt ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés que je reste perdu ne sachant d'où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé conjugué. J'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années du meilleur et du pire en jetant le meilleur.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 Ze maakt Nederlandse luistermuziek die tegelijk modern en tijdloos aanvoelt, met een zachte spanning en veel ruimte voor eigen interpretatie. fladder, fladder, fladder, fladder, fladder en de vogels op de vlucht. met een tassen en een hoofd vol het aardig voor mekaar te hebben. Ik stond het aardig voor mekaar te hebben waren zorgeloos mijn gang aan het gaan. We keken over de kaak van de stad. Oh. Chris de Burke onderscheidt zich met zijn warme stem en verhalende stijl, waarbij romantiek en mysterie hand in hand gaan. Van het ontroerende en meeslepende The Lady in Red tot het dramatische en spannende Don't Pay the Ferryman en het dromerige A Spaceman Came Traveling. Laat hij een breed palet aan emoties horen die zijn songs tijdloze klassiekers maken. songs waar de nostalgie van afdruipt. Spaceman came traveling on his ship from afar Twas light years of time since his mission did start. And over a village he halted his crow, and it hung in the sky like a star. Just like a star. Martin's Jolene is een klassieke country ballad, vol emotionele zeggingskracht.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 decide to do, Jolene? Coldplay. Sterren van toen. Deze meesterlijke dichter en zanger combineert spirituele diepgang met rauwe emotie. Zijn muziek, met nummers als Hallelujah, Suzanne en Bird on the Wire, weerspiegelt universele thema's als liefde, verlies en verlossing. Met een stem die kracht en kwetsbaarheid moeiteloos weet te verenigen. Leonard Cohen's poëtische stijl en hypnotiserende vertelkunst maken hem tot een icoon binnen de muziek. like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir. I have tried in my way to be free. like a night from some old fashioned book. I have saved all my ribbons for thee. If I, if I have been. that you can just let it go by. If I, if I have been untrue, I hope you know. midnight choir. I have tried in my way to be free.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 He sank beneath with your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers travel blind and you know you can trust her for she's touched your perfect body with her mind Play. In dit programma ook aandacht voor de klassiekers. Neil Diamond brengt zijn luisteraars vreugde met aanstekelijke herkenbare melodieën en teksten, vol levenslust. Zijn grootste hit, zoals Sweet Caroline, Cracklin' Rosie en Song Sung Blue, zijn feestelijke, warmbloedige meezingers die authenticiteit, kracht en een gevoel van verbondenheid uitstralen.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 Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. Dank dat je erbij was tijdens deze muzikale ode aan singer-songwriters... die met hun stem, woorden en melodieën de tijd lijken stil te zetten. Hopelijk heeft deze aflevering je geraakt en geïnspireerd om nog eens extra goed te luisteren naar die bijzondere verhalen in de muziek. Tot de volgende keer. Blijf genieten van de mooiste songs. I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? touching hands, reaching out, touching me. the night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders.